10 uur. Dik hard met het NOS Journaal. Steeds meer rekeningen blijven onbetaald liggen. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de NVI, de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen. De openstaande bedrag aan facturen is in het derde kwartaal opgelopen tot 5,7 miljard euro. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. Vooral consumenten betalen niet op tijd. Ze kunnen niet aan hun vertalingsverplichtingen voldoen... doordat ze meer uitgeven dan ze te besteden hebben. Volgens de NVI worden vooral kleine en middelgrote bedrijven daar door wanbetalers geraakt. Door de economische crisis kunnen die bedrijven moeilijk aan een banklening komen. Als ze dan ook niet betaald krijgen voor hun werk worden ze dubbel geraakt. Een deel van de erfenis van koningin Juliana gaat volgend jaar onder de hamer. De meeste voorwerpen die geveild worden komen uit Paleis Soesdijk. Het zijn vooral gebruiksvoorwerpen, meubilair, servies, porselein en glaswerk, zilver en kunstwerken. De veiling wordt gehouden door Sotheby's en de opbrengst gaat voor de helft naar het Rode Kruis en de andere helft naar drie andere doelen. De, die doelen zijn uitgekozen door de dochters van Juliana, Beatrix, Irene, Margriet en Christina. De veiling van Juliana spullen wordt gehouden in Sotheby's in Amsterdam van 14 tot en met 17 maart. In februari komt er een catalogus uit. Door hevige sneeuwval is de tweede luchthaven van Groot-Brittannië, London Gatwick, dicht. Het lukt niet om de start- en landingsbanen sneeuwvrij te krijgen... en daardoor kunnen vliegtuigen niet landen of opstijgen. Ook het vliegveld van Edinburgh is door het winterweer gesloten. Verder heeft het verkeer op de Britse snelwegen veel last van de sneeuw. Zo staan in het graafschap Surrey zo'n 400 vrachtwagens vast... Ook de spoorwegen kampen met problemen. honderden scholen hebben hun deuren gesloten. Het is in Groot-Brittannië sinds 1993 niet meer voorgekomen dat er zo vroeg in het seizoen al sneeuw is gevallen.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 Come on, wake up, everybody. No more sleeping in bed night. I'm only interested if I can help you. you and never take it all for granted. van ZFM. Via de kabel op 104.5.